Jobboot met het NOS-journaal. Een man die in 2009 in Breukelen een buschauffeur vijf keer stak met een mes... is vervroegd vrijgekomen door een vormfout van het Openbaar Ministerie. De 52-jarige man uit Afghanistan had twee derde van zijn straf uitgezeten. Gevangenen die zich goed hebben gedragen kunnen dan vervroegd vrijkomen. Het OM wilde de man langer vasthouden, maar diende een verzoek daartoe vier dagen te laat in bij de rechter. Daardoor kon de rechtbank de zaak niet behandelen en kwam de man vrij. Justitie spreekt van een grote fout. De btw-verhoging op kunst en antiek wordt teruggedraaid. Dat meldt de Telegraaf op basis van Haagse bronnen. In het vijfpartijenakkoord stond al dat theaterkaartjes voortaan weer onder het lage btw-tarief van 6% vallen. De btw-verhoging voor podiumkunsten en kunst en antiek werd door het kabinet Rutte per 1 januari 2011 ingevoerd. Dat leidde toen tot veel protest uit de theaterwereld en van beeldende kunstenaars. De Amerikaanse beurstoezichthouder overweegt een onderzoek naar de beursgang van Facebook. De eerste boze beleggers en investeerders hebben zich al gemeld. Gisteren ging de koers opnieuw fors onderuit en de beursgang dreigt uit te lopen op een fiasco. De koers werd vrijdag nog overeind gehouden door steunaankopen van banken. Maar deze, deze week werd het aandeel Facebook snel minder waard. Huishoudens hebben in maart opnieuw minder uitgegeven, 2,1% in vergelijking met maart vorig jaar. Sinds de zomer van 2011 dalen de consumptieve bestedingen gestaag. Gisteren bleek dat het consumentenvertrouwen in de maand mei opnieuw hard is gedaald. Nooit eerder hebben mensen zo weinig vertrouwen gehad in de eigen portemonnee en de koopkracht in het algemeen. Robert Maaskant is de nieuwe trainer van FC Groningen. Hij volgt Pieter Huistra op, die ontslagen werd na slechte resultaten in de tweede competitiehelft. Groningen eindigt op de 14e plaats in de eredivisie. Maaskant wordt vanmiddag gepresenteerd. In Nederland trainen hij onder andere Willem II en NAC. Het weer zonnig, in de loop van de middag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 20 graden aan zee tot 29 in het Middenland. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staat op de A27 Breda-Utrecht in beide richtingen voor de Burg-Gorkum files van 2 kilometer.